NOS-journaal. Tanja Nijmeijer gaat in Havana naar... In een vraaggesprek met haar dat gisteren op een site werd geplaatst... zegt ze dat ze nog steeds volledig achter de standpunten van de beweging staat. Dat ze op het laatste moment aan het onderhandelingsteam is toegevoegd... zou bij de Colombiaanse regering slecht zijn gevallen. Het was de bedoeling dat de gesprekken vandaag in Oslo beginnen... en daarna verder gaan op Cuba. 14-jarige Pakistanse meisje Malala wordt verder medisch behandeld in Groot-Brittannië. Dat heeft een hoge Pakistanse militair gezegd. Een lid van de Taliban schoot Malala vorige week dinsdag in een schoolbus in Pakistan door haar hoofd. Daarmee werd ze gestraft voor haar Engelstalige blog uit 2009 over de vreedheden van de Taliban. In Italië begint vandaag het proces tegen de bemanning van het cruiseschip Costa Concordia... dat in januari aan de grond liep en omsloeg. Daarbij kwamen 32 passagiers om het leven. Zeven mensen staan terecht onder wie de 52-jarige kapitein Francesco Schettino. Hij wordt verdacht van meervoudige dood door schuld, nalatigheid en het verlaten van het schip terwijl er nog passagiers aan boord waren. In Peking is de vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk, overleden. Hij was 19 toen hij op de troon kwam en hij groeide uit tot een vader des vaderlands. Maar leefde ook tientallen jaren in ballingschap, vooral in China. Bij elkaar werd hij drie keer tot koning gekroond. Norodom Sihanouk is 89 jaar geworden. De Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner heeft een drievoudig record gevestigd. Hij maakte de hoogste bemande ballonvaart en heeft de hoogste parachutesprong op zijn naam staan. En ook is hij de eerste parachutist die door de geluidsbarrière heen ging. Het weer eerst droog, in de middag en avond vooral aan het noorden en westen een paar buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken, 6 kilometer. Voor Muiden, 2 kilometer. De A6 Lelystad-Muiden, voor knooppunt Muidenberg 2. A7 richting Amsterdam tussen afrit A van Horen en Purmerend, 10 kilometer. Dat is een nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen verknoopt het Rotterpolderplein 5.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 And I know what's right, though I'm afraid I might keep wasting my best days. Never mind the way. could leave. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today.